Zeker 40 wegen tussen Frankrijk en Spanje zijn onbegaanbaar. In de Spaanse regio Catalonië is gisteren op sommige plaatsen 50 centimeter sneeuw gevallen. Zo'n 200.000 huishoudens zitten zonder stroom en de meeste scholen zijn gesloten. In het zuidwesten van Frankrijk kwamen treinen op besneeuwde sporen stil te staan. De 1800 gestrande passagiers kregen van hulpverleners een warme maaltijd. Op veel plaatsen in Nederland is een groot tekort aan goede stallingsruimte voor een fiets. Vooral in stadcentra, bij basisscholen en bij sportvelden is de nood hoog. Dat stelt de Fietsersbond na een onderzoek in 43 gemeenten. Verder kan op veel plaatsen de fiets niet goed worden vastgezet aan een rek. Daardoor neemt de kans op fietsendiefstal toe, zegt de Fietsersbond. De naam Fortis Bank Nederland verdwijnt in april van de kantoren. De filialen krijgen het logo van ABN AMRO. Ook worden veel Fortis-vestigingen opgeheven. Later dit jaar worden alle Fortis bankpassen en rekeningen omgezet. De maatregelen zijn het gevolg van de integratie van Fortis en ABN... die sinds de financiële crisis in handen van de Nederlandse staat zijn. Op steeds minder Amerikaanse universiteiten mogen studenten tijdens colleges hun laptop gebruiken, schrijft de Washington Post. De laptop werd eerst beschouwd als een goed middel om meer en beter te leren, maar veel docenten vinden nu dat de computers te veel afleiden. Het is net of er een reeks tijdschriften, televisieshows en winkelaanbiedingen op tafel ligt, zegt een hoogleraar. Een jongetje van acht heeft in Arnhem in de zandbak twee wikkels met cocaïne gevonden. Zijn moeder heeft de drugs afgegeven op het politiebureau. Het is nog onduidelijk hoe de cocaïne in de speeltuin terecht is gekomen. Het weer. Vanmiddag zon en het wordt een graad of vijf.